Zij komt over, komt over hem, komt over hem, komt over hem. Dan hielden alle mensen van elkaar. Ieder huis had honderd kamers, in elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee.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 waar leden en aanhangers van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad bij betrokken zouden zijn geweest. In de meeste geval gaat het om geweldspleging tegen migranten en andersdenkenden. De minister heeft een openbaar aanklager van de Hoge Raad verzocht te onderzoeken of de overtredingen kunnen worden aangemerkt als acties van een criminele organisatie. Het verzoek volgt op de moord dinsdagnacht op hiphopper Pavlo Fisas in Piraeus. Hij werd doodgestoken door een aanhanger van Gouden Dageraad. Raad. Twee van de verdachten die volgens een advocaat zijn aangehouden op Curaçao... zouden degene zijn die de moord op de politicus Helmin Wiels hebben gepleegd begin mei. Ze hebben volgens de advocaat van de nabestaanden geschoten. Justitie op Curaçao heeft invallen gedaan in verschillende woningen in verband met de moord. Vanavond geeft justitie een persconferentie. Het Syrische regime heeft informatie over zijn chemische wapens gegeven aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Volgens een diplomaat van de VN is de lijst behoorlijk lang. De informatie wordt op dit moment vertaald. Syrië zou zo'n duizend ton aan chemische wapens hebben. De organisatie tegen chemische wapens verwacht komende dagen nog meer gegevens van Syrië te krijgen. Door de belastingmaatregelen van het kabinet gaan hogere inkomens er de komende jaren fors op achteruit. En wie weinig verdient minder. De bedragen lopen uiteen van 600 euro voordeel voor mensen met een modaal inkomen van rond de 33.000 euro tot 2300 euro meer betalen voor mensen met een inkomen vanaf een ton. Het blijkt uit berekeningen van EY Belastingadviseurs, het voormalige Ernst Young. Het weer... Wisselend bewolkt, een kans op een bui. Vannacht circa 8 graden en mist, mogelijk dichte mist. Morgenochtend eerst nog mistig en bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon door en het wordt 17 of 18 graden.